Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Minister Slop van Onderwijs vindt dat het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet opstappen en plaats moet maken voor een nieuw bestuur. En schrijft dat naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs... dat vandaag openbaar is gemaakt. Daarin staat dat de inspectie geen vertrouwen heeft in het schoolbestuur. Eerder deze week werd al bekend dat Slop het bestuur wil dwingen om op te stappen. In Frankrijk heeft de Senaat ingestemd met een digitax voor grote techbedrijven als Facebook en Google. Het gaat om een belasting van 3% over geld dat in Frankrijk wordt verdiend. De Franse regering vindt het onrechtvaardig dat buitenlandse techreuzen in Frankrijk weinig of geen belasting betalen. Washington onderzoekt of de maatregel onredelijk of discriminerend is. De Duitse bondskanselier Merkel is bij een nieuwe officiële ontvangst gaan zitten. Het lijkt erop dat ze dit deed om een nieuwe trillaanval te voorkomen. Merkel ontving vanochtend de Deense premier Frederiksen. Tijdens het spelen van de volksliederen zaten ze allebei op een stoel... terwijl staan gebruikelijk is. De afgelopen tijd ging Merkel bij zulke ceremonies drie keer over haar hele lichaam trillen. Ze zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken en dat het een mentale kwestie is. Een werknemer van Flora Holland is opgepakt... omdat hij minstens 4 miljoen euro van het bloemenveilingbedrijf achterover zou hebben gedrukt. Hij werkte op de financiële afdeling... en had volgens Flora Holland speciale bevoegdheden in het financiële systeem. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om misbruik in de toekomst te voorkomen. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt met af en toe zon. De buienkans neemt wel toe, soms zelfs met onweer. Het wordt maximaal 25 graden. Ook morgen buien met kans op onweer. Dan wordt het iets koeler dan vandaag. En vooral morgenmiddag kan het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.